Schreurs met het NOS Journaal. Informateur Zalm hoopt zijn klus voor oktober af te ronden. Als het aan hem ligt sluiten de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie volgende maand een regeerakkoord. De partijen zitten sinds deze week weer met hem aan de onderhandelingstafel. Volgens de VVD zijn er al wat onderwerpen afgehandeld. ChristenUnie-leider Segers zei ook dat er op veel terreinen vooruitgang wordt geboekt... en ook Pechtold noemde de afgelopen dagen zinvol. De couveuse afdeling van het medisch centrum in Leeuwarden gaat maandag weer open. Ook is er dan geen opnamestop meer. De afdeling werd anderhalve week geleden gesloten... omdat zes baby's waren besmet met de MRSA-bacterie. Inmiddels zijn vier van hen weer thuis. Twee andere baby's zijn in quarantaine geplaatst. Volgens het ziekenhuis hebben zij geen last van de bacterie. President Trump heeft Noord-Korea opnieuw gewaarschuwd... geen testraketten af te vuren... Hij twittert dat het Amerikaanse leger gevechtsklaar is. Trump hoopt dat de Noord-Koreaanse leider een ander pad gaat bewandelen. Kim Jong-un liet eerder al weten dat zijn leger vier raketten wil afvuren richting het Amerikaanse eiland Guam in de Stille Oceaan. Het was een reactie op uitspraken van Trump, die zei dat Noord-Korea te maken krijgt met vuur en furie die de wereld niet eerder heeft gezien. In het zuiden van Duitsland is een vuilniswagen gekanteld en op een auto terechtgekomen. De vijf inzittenden kwamen daarbij om het leven. De chauffeur en de bijrijder van de vuilniswagen raakten licht gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en de chauffeur verkeert in shock. Het ongeluk gebeurde op een industrieterrein ten zuidwesten van Stuttgart. Het weer vanavond droog, het koelt af naar een graad of 14. In de loop van de nacht gaat het licht regenen. Dat blijft morgen overdag ook zo, maar later vanuit het westen opklaringen bij 17 tot 20 graden. Zondag droog en zonnig bij 20 tot 22 graden.